Morat Rouakili met het NOS-journaal. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressie van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een vijfde van de advocaten met negatieve ervaringen overweegt zelfs te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Van de advocaten die met agressief gedrag werden geconfronteerd... geldt voor verreweg de meeste dat ze meerdere incidenten hebben meegemaakt. Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld. Dat zei de gouverneur van Puerto Rico nadat orkaan Fiona zondag het land volledig had platgelegd. De staart van de orkaan leidde maandag ook nog tot problemen op het eiland vanwege de aanhoudende zware regenval. De Nationale Garde redde meer dan 900 mensen. Er is nog altijd overstromingsgevaar en bij de meeste Puerto Ricanen komt er momenteel geen drinkwater uit de kraan. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die had een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker één dode gevallen... toen een muur van een winkelcentrum instortte. Verder zijn er nog weinig berichten van grote schade. Wel is op sommige plekken de stroom uitgevallen, onder meer in delen van Mexico-stad. De benzineprijs is gedaald tot het laagste niveau van dit jaar. Volgens consumentencollectief United Consumers is de landelijke adviesprijs nu gemiddeld 2,9 euro. Begin juni was dat nog ruim 2,50 euro. De olieprijs daalt doordat de wereldeconomie lijkt af te zwakken, waardoor de vraag zal afnemen. Zonder de accijnsverlaging van april zou benzine nog wel duurder zijn dan begin dit jaar. Het consumentencollectief verwacht dat de prijs de komende weken verder daalt.